7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. President Trump was afgelopen week van plan om 10.000 militairen in te zetten... tegen demonstranten in verschillende Amerikaanse steden, melden CNN en CBS News. Minister Esper van Defensie en generaal Milley zouden dat hebben tegengehouden. Er werden wel 1600 militairen naar de regio Washington gestuurd... om snel te kunnen optreden, maar die hoefden niet in actie te komen. Esper zei eerder al dat militairen alleen in het uiterste geval moeten worden ingezet. In verschillende steden in de VS waren gisteravond opnieuw protesten tegen politiegeweld en racisme. En hier en daar zijn die nog steeds aan de gang. In Washington werd een opkomst verwacht van 100 tot 200.000 betogers. Maar volgens Amerikaanse media waren er uiteindelijk enkele tienduizenden. Voor zover bekend zijn de protesten rustig verlopen. De twee politieagenten die vrijdag in Buffalo een man van 75 jaar omverduwden... worden aangeklaagd voor geweldpleging. Toen de man richting de agenten liep, werd hij door hen weggeduwd. Hij viel achterover en raakte zwaar gewond aan zijn hoofd. Malta geeft vier schepen met 425 migranten alsnog toegang tot zijn havens. Vanwege de coronacrisis zijn de havens gesloten... maar volgens de regering is de situatie aan boord te ernstig om niets te doen. Malta verwijst de andere EU-lidstaten een gebrek aan actie en solidariteit. Het land wil dat de mensen worden verdeeld over andere EU-landen. Voor zover bekend heeft alleen Frankrijk gezegd mee te willen werken. De olieproducerende landen hebben afgesproken ook in juli minder olie te zullen oppompen. Ook dan zullen er dagelijks bijna 10 miljoen vaten minder worden geproduceerd dan normaal. Aan de videoconferentie deden de OPEC-landen mee en ook andere olieproducenten als de VS en Rusland.